Drie inzittenden raakten zwaar gewond, van wie er één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur in slaap is gevallen en met de bus van de weg is geraakt. Inzittenden zeiden dat de chauffeur behoorlijk hard had gereden. Hulpverleners van de VN in Pakistan hebben de eerste gevallen van cholera geconstateerd. Zeker één patiënt is aan de ziekte overleden. Tienduizenden mensen hebben al diarree in het door watersnood getroffen gebied. De VN is bang dat er een cholera-epidemie uitbreekt in Pakistan. De hulpverlening komt moeizaam op gang na de zware overstromingen... en inmiddels is het aantal getroffen mensen nog verder gestegen... Eerder deze week gingen de Pakistanse autoriteiten nog uit van ongeveer 14 miljoen getroffenen. Nu wordt al gesproken dat zo'n 20 miljoen mensen zijn getroffen door de wateroverlast. Slachtoffers van kindermisbruik door geestelijken in België stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze willen informatie van de Belgische justitie. Die deed in juni huiszoekingen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, maar laat daarover niets los. De rechtbank in Brussel heeft in het geheim gepraat over de huiszoekingen en liet alleen weten dat de zogenoemde operatie Kelk wordt verlengd. De slachtoffers van kindermisbruik zijn teleurgesteld en hopen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische staat dwingt om meer openheid van zaken te geven.